Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De oud-premier van Japan is neergeschoten. Shinzo Abe heet hij. Tot twee jaar geleden was hij de Japanse premier. Hij gaf vandaag op straat een toespraak bij een campagnebijeenkomst. Daar werd hij van achter beschoten. Een verslaggever van de Japanse publieke omroep hoorde twee schoten... en zag Abe bloedend op de grond liggen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is, is niet duidelijk. Er is één verdachte opgepakt. Over drie weken gaat de Pride in Amsterdam van start. Eerder deze week vroeg een oud-directeur van het RIVM zich af of dat feest wel door kan gaan vanwege de apenpokkenuitbraak. Vooral onder mannen die seks hebben met verschillende mannen gaat het virus rond. Maar de boel afblazen is echt niet nodig, zegt deze hoogleraar. Sterker nog, zegt hij, zet de Pride juist handig in. Het is veel beter om dit soort evenementen te gebruiken om mensen te informeren over deze uitbraak. Hoe je het kan herkennen en wat je er tegen kan doen. Dat is waarschijnlijk veel effectiever eh, dan zeggen van dit gaat niet door en daarmee eh, eh, hebben we de uitbraak uh, ingedamd. zo werkt het niet. Gisteravond werd bekend dat er een prikcampagne wordt afgetrapt. In eerste instantie krijgen mannen en transgenders die een HIV-medicijn gebruiken een uitnodiging. Het gaat minder goed met flitsbezorgers. In coronatijd gingen die bedrijven keihard. Een hoop mensen bestelden vanaf de bank in lockdowns of quarantaine zakken chips, een sixpackje of net dat ene ingrediënt dat je in de supermarkt was vergeten. Maar het aantal bestellingen ligt nu stil, zegt de ABN AMRO. Ja, wij denken dat dat te maken heeft gehad met eh, de lockdown. Die was eh, eh, nou, eind januari eigenlijk langzaamaan ging die steeds minder, werd die minder heftig. En mensen gingen steeds meer over naar de horeca. Dus iedereen kon weer naar buiten en nou, gewoon naar, naar zelf naar de restaurants en de cafés. Dus we denken dat dat ermee te maken heeft gehad. Ook geven we niet meer geld uit. Het gemiddelde flitsbezorgbedrag blijft rond de 17 euro hangen. Het weer de dag begin bewolkt en wat fris. Later wel meer zon en dan ook warmer. 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het wat langzaam rijden net nog op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Voor de aansluiting met de A4 3 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Get high than a cat, floating on the sky. Look, mama, I gon' be okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, time to elevate.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 De Japanse oud-premier Abe is neergeschoten op een campagnebijeenkomst. Volgens Japanse media vertoonde hij geen teken van leven... toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. De vermoedelijke schutter is aangehouden. Onderzoekers van de VU hebben in vlees- en zuivelproducten microplastics aangetroffen, net als in veevoer. Mogelijke oorzaak is dat restproducten van bijvoorbeeld supermarkten met verpakkingen en al worden verwerkt tot veevoer. En de Britse conservatieve partij wil begin september een nieuwe premier kiezen, meldt de Financial Times. Dat zou betekenen dat premier Johnson nog twee maanden kan aanblijven.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 Come, baby, girl, enough, no time for wait. Don't want run you down, don't want change. me desire. Beat it with the wire, make me sing out like a choir. Come here, Sean, come give me little light, spark it up.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 People give it up, we we're rising up like the sun. Like the sun. dream. No fussing, no fighting. Me love light keep shining all of the way. Hey. Me people get up to join this foundation. As we're raising, raising until the break of day.